Eric Call Me. En daarvoor Dr. Album, Zing Hallelujah. En daarvoor, ja, ik heb er gewoon weer drie gehad. Ilse de Lange met een Miracle. ZFM, Westkust, weerbericht. Want na een behoorlijke regenachtige vrijdagmiddag, want er viel zo ongeveer 4 mm, zijn we de zaterdag met veel bewolking begonnen. Later vanochtend en het eerste deel van de middag kan het wat opklaren. Maar later vandaag neemt de bewolking weer toe. De wind waait uit de zuiden tot zuidoosten en is overland meest matig met de kracht van 4. En bij ons bij zee een kracht van 6 en de temperatuur loopt op naar maximaal van 14 of 15 graden. Ofwel nog steeds zeer zacht weer. Nou, vanavond is het bewolkt en later vanavond en zeker de komende nacht valt er enige tijd regen. De zuid- tot zuidwestelijke wind neemt over land toe, maar vrij krachtig. Eh, en aan zee zeer hard. Met een kracht van 5 tot 7 en de temperatuur daalt niet verder dan 12 graden Celsius. Morgen beginnen we de dag met veel bewolking en nog wat regen, maar de regen trekt snel weg. En de rest van de dag zien we ook af en toe de zon weer komen. In de loop van de middag neemt de kans op buien toe en daarna kan het ook tot onweer komen. De zuid- tot zuidwestelijke wind waait over land vrij krachtig en een zee hard met de kracht van 5 tot 7. En tijdens buien komen er windstoten tot ongeveer 75 km per uur. Dus eh, ga je plantjes op je balkon maar goed vastbinden, want die gaan weer wegwaaien zondagavond en maandagnacht is het onstuimig. De zuid zuidwestelijke wind neemt overland verder toe naar krachtig tot hard. En aan zee naar stormachtig. Mogelijk een zuidwestenstorm gaat er komen met een kracht van 9. Verder is er vrij veel bewolking en vallen er talrijke buien. De buien komen tot het, het, eh, komt het tot zware of zeer zware windstoten van 100 km per uur. En onweer is mogelijk. Nou, de temperatuur daalt naar een graad of 9 dan ook. Uh, ja, we, gaan, wat hadden net eh, Eric Pease met Call Me. Dat vond ik wel een mooi deuntje. Daar gaan we nou gewoon in verder. Nummer 9 in de Euro Breakdown. Ik denk dat Rob al helemaal gaat boos worden als hij hem gaat horen. En Albert Jan zeker weten. David Guetta featuring Akon met Sexy Bitch. Yes, I can see you. every girl here wanna be you.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 Tattoo hoorde je. Nou, tatai of zoiets moet ik eigenlijk eh, zeggen. Eta davushka, jubitu davushka. Ja, mijn Russisch is niet de sterkste. Maar dat betekent in ieder geval van de twee dames daar 1985 en 84. Met de nummer All the Things She Said.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 Een Nigeriaan die voor de Britse immigratiedienst werkt, is met zijn dochter getrouwd om haar zo een visum te verzorgen. De vreemdelingendienst wist dat hij de boel oplichtte, maar kneep desondanks zijn oogje dicht. De 54-jarige Jalil Naya, woont al 30 jaar in Groot-Brittannië en heeft ook een Brits paspoort. Hij hoopte zijn dochter, haar man en hun vier zonen uit Nigeria zich bij hem konden voegen. Deze man zette daarom een trouwerij in scène, compleet met trouwfoto's en ingehuurd publiek. Zijn dochter, een uur mocht inderdaad blijven. Het koppel wacht nog op een definitieve verblijfsvergunning, zodat ze daarna kunnen scheiden... en proberen de rest van hun armlastige familie naar Engeland te krijgen. Nou, de dochter kan dan opnieuw met haar echte man trouwen. De dienst en diverse ministers waren al getipt over deze man... maar deden daar vervolgens helemaal niks mee, volgens een Britse krant dus. Nou, dan zie je, alles is mogelijk. Ik weet niet hoe ze dat hier in Nederland doen, maar volgens mij gebeuren dat soort dingen hier ook wel om ze allemaal wat legaler binnen te krijgen. Nou, geef jij ze ongelijk. Dan ze gaan een beetje spelen met de wet. Eend is funny, is het niet grappig? Jennifer Lopez! that you zijn ondertussen een klein quizje in de studio begonnen. Muziek raden. Nou, we zaten meteen goed natuurlijk. Doobie Brothers, Listen to the Music. En kijken of je de volgende twee kan raden. Even kijken. Als goed is moet het wel goed komen, want hij is zeer kundig in het muziek. Hij doet natuurlijk Zandvoort op zaterdag. Hè? Dat moet je net allemaal wel weten. Dat is de muziek die daar gedraaid wordt. Ik wel erg lang ondertussen met Albert Jan hoor. Zo leuk weten ze net niet. In ieder geval Danny Warhols. Warhols met Bohemian Like You. wilde gaan, maar zag je staan. Ik ken je leeftijd, maar je doet volwassen aan. Het is dat ik beter weet, maar jij lijkt ouder. Door de manier hoe jij je kleedt. Ik heb met jou geen doel, maar dat verandert niks aan wat ik voor je voel. Je mag dan wel een meisje zijn, in plaats van briezer drink je droge witte wijn. Dit kan best mooi beginnen, maar het eindigt toch in pijn. En jij bent vijftien lentes en ik de twintig al voorbij. Je bent te jong voor mij, veel te jong voor mij. In een sms noem je mij idool, die je stuurt onder de les. Op de middelbare school mijn hart is heet, mijn hoofd is kil En mijn hart fluistert zinnen die mijn hoofd niet horen wil Maar ik ben niet van steen En de wetten van de liefde zijn gemeen Je mag dan wel een meisje zijn In plaats van briezen drink je droge witte wijn Jij leert net de liefde kennen Ik had al al voorbij, je bent te jong voor mij, veel te jong voor mij. zelf even stiekem in de studio doe. Nick en Simon. Nou, we gaan het nog een keer proberen met het volgende nummer. Kijken of die gaat lukken. kept the last of my clothes on. Oh yeah. Call me up, take me down with you when you go.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 Dat gaat helemaal goed komen. Chelsea Dekker hoorde je. Dag 325 in 2009. Nog 40 dagen over. Week 47, dan maakt het 21 november 2009. En de eerste twee uur van zaterdagmiddag zitten er bijna op. Ik ga zo direct een stokje overgeven natuurlijk aan Rob Harms en Albert-Jan Voors. Maar dat doen we weer zo met een stukje muziek van Van Morrison. Even wat rustiger. Naar de overgang naar Zandvoort op zaterdag met Have I Told You Lately. Hmm. Heb ik dat al een keer tegen je gezegd, op? Nee, hè? dat ga ik ook niet doen ook. Ik zeg tot volgende week en succes en veel plezier tussen 2 en 5 met Rob en Albert-Jan.